De winkels gaan in mei en juni dicht. Volgens CNA hoeft niemand ontslagen te worden. Het personeel kan aan de slag in filialen in de buurt. In totaal zijn er 132 CNA-winkels in Nederland. De sluitingen komen in een tijd dat veel winkelconcerns het moeilijk hebben. Vorig jaar gingen V&D en schoenenbedrijf Macintosh failliet. Dit jaar onder meer MS Mode en McCracker. Bij de twee aardbevingen gisteravond in het midden van Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er slecht aan toe. Er viel ook een dode. Een man overleed door een hartaanval tijdens de tweede beving. De schade is aanzienlijk. Dicht bij het epicentrum, ten zuidoosten van Perugia, zijn gebouwen ingestort. Een paar wegen zijn geblokkeerd door grote rotsblokken. In augustus werd Centraal-Italië ook al getroffen door een zware beving. Die kostte aan bijna 300 mensen het leven. In Venezuela zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen president Maduro. Ze vinden dat hij zich steeds meer gedraagt als een dictator en ze eisen dat hij vertrekt. Bij het protest is een politieagent doodgeschoten. Het is al een paar dagen onrustig in Venezuela, omdat de kiescommissie een referendum heeft tegengehouden waarin de kiezers zouden mogen beslissen over het politieke lot van Maduro. Meer en meer mensen keren de regering de rug toe dat het economisch steeds slechter met het land gaat.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 taking a hold on me. I need a one dance, got an Hennessy in my hand. One more time for I go, higher powers taking a hold. much time, so much pain. There's one thing that still remains the way she cared, the love we shared.